Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De meeste slachtoffers van de vliegtuigcrash vorige week bij Washington D.C. zijn inmiddels geborgen. Bij de botsing tussen een passagiervliegtuig en een lege helikopter vielen 67 doden. 12 lichamen zijn nog niet gevonden, maar de brandweer gaat ervan uit dat ook die worden geborgen. De botsing was boven een rivier en vandaag begint de operatie om het vliegtuigwrak uit het water te halen. De zwarte dozen zijn afgelopen dagen al gevonden. De toedracht van de crash bij Washington is nog niet duidelijk. De Vlaamse nationalist Bart de Wever mag zich vanaf vandaag premier van België noemen. Leden van de vijf beoogde regeringspartijen hebben toestemming gegeven voor het vormen van een nieuw kabinet. Ook zijn de meeste namen van bewindslieden bekend. In de ochtend wordt de eet afgelegd bij koning Filip. Daarna gaat de regeringsploeg op de foto. De formerende partijen in België werden het vrijdag eens over een regeerakkoord... bijna acht maanden na de verkiezingen. Architect Karel Weber is overleden. Hij was een van de invloedrijkste Nederlandse architecten van zijn generatie. Weber was een fel criticus van de kleinzalige woningbouw van de jaren 70. Die noemde hij nieuwe truttigheid. In reactie daarop ontwierp hij monumentale gebouwen... waaronder Zwarte Madonna in Den Haag en de Paperclip in Rotterdam... Karel Weber leed al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer. Hij was 87. In de Italiaanse regio Toscane blijven de scholen vandaag dicht... na meerdere lichte aardbevingen. Die waren vanavond in de regio rond de stad Siena. De had een kracht van 3,2 en was halverwege de avond. Verschillende inwoners renden de straat op door de beving. Er zijn geen berichten over schade, maar de burgemeester van Siena heeft laten weten...